van Eck met het NOS-journaal. De vrouw die met een coronabesmetting in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ligt... komt uit Nieuwendijk in de Brabantse gemeente Altena. Ze is 49 jaar. Eerder lag ze op de intensive care van het Beatrix ziekenhuis in Gorkum. Het was toen niet bekend dat ze besmet was met het coronavirus... en daarom is het ziekenhuis voorlopig gesloten. Verder werd vandaag bekend dat een man uit Koevoorde... en een vrouw uit Tilburg het coronavirus hebben. In totaal zijn nu 10 mensen in Nederland besmet. In Italië is het dodental als gevolg van het coronavirus opgelopen van 29 naar 34. In het land zijn ruim 1500 besmettingen bekend. Op de Dominicaanse Republiek is nu iemand voor het eerst vastgesteld met het virus. Het gaat om een Italiaanse toerist die daar op vakantie is. In Abu Dhabi moeten zo'n 45 Nederlanders in quarantaine vanwege het coronavirus. Ze zitten in drie hotels. Een aantal van hen is in elk geval al getest... maar of dat bij iedereen is gebeurd is onduidelijk. Voor zover bekend zijn alle uitslagen tot nu toe negatief. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen beëindigt zijn carrière. Gisteren verloor hij op het WK van landgenoot Kieran Badlu. Badlu gaat daardoor ook naar de Olympische Spelen in Tokio. De 33-jarige van Rijsselbergen won twee keer goud op de Spelen... in 2012 en 2016. In de Eredivisie heeft de topper tussen PSV en Feyenoord geen winnaar opgeleverd. Het werd 1-1. Feyenoord opende de score na een half uur. Botteguin scoorde na een hoekschop. PSV maakte aan het begin van de tweede helft de gelijkmaker met een goal van Gakpo. Sparta wist met 5-0 ruim te winnen van Emmen. En RKC heeft voor het eerst dit jaar een wedstrijd gewonnen. Tegen FC Utrecht werd, het een 1-0 achterstand, werd een 1-0 achterstand omgebogen in een 2-1 winst. Ondanks de winst staat RKC nog altijd laatste in de eredivisie. Het weer vanavond vooral in het zuidoosten bewolkt en regen. In de rest van het land klaart het op. Vannacht is het vrijwel overal droog en ligt de temperatuur rond een graad of 2. Morgen grijs en regenachtig en maximaal 8 graden.